Deze is voor jullie.

niet vol. Frikandellen, frikandellen, frikandellen. Ik heb dikke frikandellen. Ik heb frikandellen, frikandellen. Ik heb frikandellen, frikandellen. Ik, ik, ik heb frikandellen. Frikandellen met disco